Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Rotterdam raken mbo'ers vanaf volgend schooljaar hun studiefinanciering kwijt als ze langdurig spijbelen. Het ministerie van Onderwijs wil met die proef het probleem van vroegtijdige schoolverlaters aanpakken. Nu verlaten bijna 40.000 scholieren zonder diploma hun opleiding. Het kabinet wil dat aantal terugbrengen tot 25.000 per jaar. Het zijn vooral 18- en 19-jarige mbo-leerlingen die vroegtijdig van school gaan. Schoolverzuim is volgens minister van Bijsterveld een voorbode van schooluitval. De ministers van Financiën van de Eurolanden nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars gaan op vrijwillige basis een rol spelen bij de extra hulp. Dat staat in een verklaring die door de bewindslieden is opgesteld in Luxemburg. Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard euro die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard euro omvatten. Hoe en onder welke voorwaarden banken, pensioenfondsen en verzekeraars zullen bijdragen aan de nieuwe noodlening is nog onduidelijk. De Britse zangeres Amy Winehouse heeft haar komende optredens in Turkije en Griekenland afgezegd. Afgelopen zaterdag werd ze tijdens een concert in Belgrado door 20.000 bezoekers uitgefloten. Volgens popjournalisten en het publiek was Winehouse stomdronken en kwam er geen fatsoenlijke klank uit haar mond. Het optreden in Belgrado had het begin moeten worden van een lange reeks concerten. Hoeveel er in totaal worden afgelast is door haar management niet bekendgemaakt. De 27-jarige zangeres staat al jaren bekend om haar drugs- en drankproblemen. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het is zo'n 10 graden. Overdag zonnige periode, maar later op de dag weer kans op enkele buien.